Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal kinderen dat wereldwijd sterft voordat ze vijf worden... is nog nooit zo laag geweest, zegt UNICEF. Elke zes seconden overlijdt ergens in de wereld een kind aan een ziekte die eigenlijk niet dodelijk is. Twintig jaar geleden was dat elke drie seconden, zegt UNICEF. Dat komt omdat eh, overheden veel meer investeren in gezondheidszorg. Dus overheden van landen zelf waar het plaatsvindt, maar ook eh, eh, rijkere landen die ontwikkelingshulp geven en daarmee investeren in gezondheidszorg. Vooral in Afrikaanse en Aziatische landen gaat het beter. Maar er zijn daar ook nog steeds veel landen waar nog steeds veel kinderen sterven aan ziektes als malaria, diarree of een longontsteking. Opnieuw gaat demissionair premier Rutte naar Israël om te overleggen over de oorlog in Gaza. Hij probeert het bij premier Netanyahu voor elkaar te krijgen dat er veel meer humanitaire hulp naar Gaza kan. Volgens de VN is er bijna een hongersnood. Rutte gaat ook zeggen dat er zo snel mogelijk een, een gevechtspauze moet komen. PVV, NSC, VVD en BBB kunnen met elkaar doorgaan praten. Dat komt in het verslag dat informateur Putters over de kabinetsformatie gaat schrijven. Morgen moet hij het inleveren en daarom sprak hij de afgelopen dagen weer uitgebreid met de partijen. Het is niet helemaal duidelijk wat die volgende stap inhoudt. Dat horen we waarschijnlijk morgen. En FC Barcelona heeft zich na vier jaar eindelijk weer eens geplaatst... voor de kwartfinales van de Champions League. Gisteravond wonnen de Catalanen met 3-1 van Napoli. Deze commentator ging bij het eerste doelpunt compleet los. nog een wedstrijd. Arsenal tegen Porto. De Engelsen zijn door naar penalties. En vanavond is er meer Champions League voetbal, onder meer met PSV. En het weer nog vanochtend in het oosten nog wat spetters. Daarna wordt het overal droog en vanmiddag zijn er opklaringen... met zelfs wat zon, vooral in het westen. Het wordt 11 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspit stelt niet al te veel voor. Er staan een paar files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Bergen en Heilo 3 kilometer file. Daar is het op onthoud 10 minuten.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 En ik heb nou mijn handzaagje meegenomen. U luistert naar Charles Duif. Ik ga de week weer voor u doorzagen. Ik hoop dat u gaat genieten van de heerlijkste muziek. Gouden ouwe, want daar hou ik van. Ik ben zelf ook een gouden ouwe. <laughs> Maar ik zal nooit meer drinken, heb ik beloofd Good aan mijn moeder. Morning, morning. What did you say? Sure, I feel strong and healthy today. I know my face looks almost green. It was quite interesting where I've been. but I don't remember where I went Or how much money I must have spent I don't suppose that it was a bit Still got a feeling that I'm going to ferment I'd be pleased She could have surprised me with a disease Zeg mensen. Geen <laughs> harde geluid op mijn kop hoor, vanmorgen. Dat beloof ik u. Nou, rook heb ik nooit gedaan, maar eh, aan even drinken kan ik ook niet beloven... want ik neem zo ik wel een hele kopje koffie natuurlijk. Hoop u ook. Dat beloof ik u. Samen met Alexander Curly. Want uh, daar, die zong het heel mooi van mij. Eh, I'll never drink again. Ga ik ook niet doen. Eh, als u denkt dat u weet hoe u mee lief moet hebben... Nou, dan, dan vraag ik eerst advies aan een Asmoki. A breathless drive on a downtown street... a bike ride in the midday heat. The dust that hung from the desert skies, run though we'd run, it still burned our eyes.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 Smokey, if you think you know how to love me. Nou, als je dat weet, bel me dan even. Dan eh, hou ik er vast een beetje rekening mee. Uh, nog was een leuke, leuke gouden oude luisteraars. Our love is alive. Chris Norman en uh, eh, Susie Quattro, Tumbling. En luisteraars, neem even mee naar mijn dagboekje. Hebben jullie thuis ook allemaal een dagboekje? Zo'n boekje waar je dus eh, ja, je dagelijkse bezigheden in opschrijft. Je hebbelijkheden en je onhebbelijkheden. De pleziertjes die je meemaakt. Maar ook het verdriet wat je hebt. Het kan allemaal gebeuren. De birds die zingen daarover. My Crimson much older then, I'm younger than that now. Half-right prejudice leap forth, rip down all hate I scream. Lies that life is black and white, spoke from my skull I dream. Romantic flanks of musketeers, foundation deep somehow but I was so much older. much older I'm younger than Ik was eh, veel ouder toen, hè? Dat, eh, dat weten we allemaal wel, luisteraars. Eh, ik ben, ik ben al oud, maar toen was ik nog veel ouder. Nee, toen was ik veel jonger. Het werd gezongen natuurlijk door de Birds. En ja, ik denk toch vaak terug, luisteraars, aan de periode dat ik nog heel jong was. love while the flame is strong. For we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? tomorrow sometimes never comes. So love me song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. I need you, you need me. Oh, my darling in every lifetime comes a love like this. Whoa, oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see the young dreams should be dreams together? And young hearts shouldn't be afraid. And some day the young ones of our own. Ja, het album heet eh, Reunited. En uh, dat is natuurlijk Cliff Richard en zijn Shadows Live opgenomen ter gelegenheid van hun 50 jaar bestaan. Amtsjubileum zou je het kunnen zeggen. Ja, wat zijn geen ambtenaren, die muzikanten. Nee, nee, nee. Het zijn allemaal eh, ja, eh, muziekliefhebbers. Puur zang. Ja, ben ik ook hoor. Uh, puur zang. En, er wordt gezongen op de wereld, luisteraars.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 En die, die, gaat, u het leven, gaat, gaat u het leven nog een raadselachtiger maken vanmorgen. Want ik weet niet wat hij allemaal eh, van plan is eh, met morgen. Want hij is onvoorspelbaar wat dat betreft, luisteraars. luisteraars, eh, Timothy. En daar waren de Boys. Ik weet niet waarom ze zo heten. Waarom ze niet gewoon de Boys heten. Dat, ja, de Boys is een veel populairdere naam hier in Zandvoort. En dat komt omdat de boys regelmatig back in town zijn. En ik heb verdorie een boy eh, hier in de studio. Die kwam zomaar binnenlopen. Au. <laughs> hey Willem. Ja, goede... Goedemorgen. waarde vriend. Ja. Goedemorgen deze morgen. Goedemorgen deze morgen. Ja, ik, eh, ik dacht van ik was op de vlucht, hè, want eh, er is zo'n blauw-witte eh, rode auto achter me aan. Ik denk, nou, ik moet even onderduiken. En ik denk, nou, waar kan ik dat beter doen dan bij Duif? Ja. Dat is zo, dat is, je bent hier veilig, hè? Ik ben hier ontzettend... Eh, ik bied jou een veilige haven. Ja. Ja. ja. Heb, je, nog leuke dingen meegemaakt, de recentelijke dagen, zeg maar? Dat je zegt van, nou, dat vond ik wel heel erg leuk. Of, of juist niet leuk, dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat je zegt van, nou, nee, ik heb een ramp meegemaakt. Nee, nee, nee. Eh, misschien wel leuk om te vertellen. Eh, van, eh, ik heb te maken gehad met, met de postcode Straatprijs. Die, oh. zag, die zag ik liggen namelijk. Ja. Maar ja, ik woonde daar niet, dus ik heb hem niet meegenomen. Oh. Nee. nee, dus ik heb daar niet zoveel aan. Ja, leuke dingen. Ach nee, weet je, de week is net begonnen en het is, het is pas woensdag vandaag. Ik kan gelukkig zeggen, ik heb al weekend. Dus als, als, de week net begint, als de week net begint, dan kom ik hem juist weer doorzagen. Dat is... Ja, en daar moet ik wel een beetje aan wennen, moet ik eerlijk gezegd. En met mij trouwens een heleboel mensen. Want eh, ze denken, ze laten lekker doorkabbelen. Heel rustig, eh, maandag, dinsdag, woensdag, eh, donderdag, vrijdag. Zoals in Suriname zeggen, Mardi Wodo. Ja, nee, dat is... Uh, <laughs> hey, maar jij had beloofd zeg maar niet dat het niet zo is. Je had beloofd om je kettingzaag mee te nemen. Ja, ja, ja dat klopt. Ik had hem in de auto liggen. Ik hoor hem maar, ja. Ik hoor hem maar. Ik had hem in de auto liggen. Ja, alleen ik heb de benzine thuis laten staan. Je hebt de benzine thuis laten Ja, ik denk doet het niet op batterijen. Hè. Dat is een oh, eh, het is een elektrische ketting. Uh, is een elektrische kettingzaag. Oh, ja. Maar, oh. Ja, maar eh, ik zeg, je, je, hebt er twee leren hier en dan pak je er één voor jou. Dat, dat is dat een vetzaag? Want je hebt een vet bike. Een vetzaag en een vet bike. Ja, nee, dat, dat, klopt. Ja, inderdaad. hele klauwen zitten eronder, jongens. Daar ben klaar ben. nou, vet eh, helemaal. nou, denk jij dat ik het niet gezien heb. Maar ik, ik stiekem net door de Venetian Blinds hier... die voor de ramen hangen bij de studio hier keek ik naar buiten en ik zag jou aankomen op je vetbike. Wat is er was nog een opgevoerd ook? Want je Deze is opgevoerd, ja. Je stof voorbij. Wat is ja, dat nou? Ja, ja, ja. Dit is erin met twee zadels. Twee zadels? Ja. ja, <laughs> ja, ja. Vertel. Nou ja, gewoon. Eh, je kon ze kopen met één zadel. En ik zeg, uh, en wat het verschil tussen... Eh, als ik er een zadel bij doe, hij zegt... Dat verschil is heel groot, want dan heb je namelijk twee zadels. Ik zeg, nou, doe maar. Ja, dat, nou ja. Ben je ons aangehouden hoor, met het ding? ja, waarom denk je dat de politie net achter mij aan zat? Oh, kijk. Ja. Er is heel Zandvoort weer getuige van geweest. Dus ja, want ik hoorde door, die, door die speakers heen te, heen te schreeuwen van... boys. Hé Oh, rustig, jongens. Heb jij advies, Willem, als het gaat om, eh, om het volgende plaatje? Dat je, dat je zegt van nou... Ik... Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen van eh, we stoppen er nooit mee. En, ik, eh, en wij zeggen altijd allebei hetzelfde van we doen het gewoon nog een keer. Nou, dan gaan we, dan gaan we daarvan genieten. Als het goed is tenminste hoor. gone. Ja, doe het again, uh, Willem. Maar wat hoorde ik nou op het eind? Wat was er nou? Zo'n dat ja, of? Nou, nee, dat is eh, iemand die mijn... Eh, want ik heb ook een kettingzaag, dat wist je niet. Ja, ik zag, hem, ik zag wel een eentje liggen, maar... Maar die, is, ook, stuk, dus die, die wordt nou gerepareerd. Dus dat hoorde je op de achtergrond. Ik weet niet, is dat dat ding wat je Marktplaats gekocht hebt? Ja, ja, ja. ja. Maar ik vind het dan wel heel vreemd. Een kettingzaag met een stuur, een zadel en twee trappers. Volgens mij hebben ze jou een oor aangenaaid. Ja, ik heb hem gekocht van een kettingroker. Oh, daar heb je het al. Ja, daar ga je al, hè? Dat is, eh, de, de, eh, die man die zocht verbinding met me. Ja. Hij zegt, eh, want hij belde me op. Hij zegt, u, mag hem komen halen. Oké. Voor een bepaald bedrag. Ga ik niet zeggen wat. Want nee, want 50 euro is niet veel natuurlijk. Nee, is niet, nee. Voor, een, voor kettingzaag is dat niet veel. Vooral als je het niet doet. Ja. Uh, Zit er een fietsbel op, of niet? Ja. Hey, voordat ik het vergeet, Willem. de luisteraars zijn altijd gewend rond de klok van half eh, negen en rond de klok van half tien even te lachen. Te lachen. Ja, ah, dat vind ik dat we eens moeten doen, want er wordt veel te weinig gelachen. Eh, Herman Vinkers. Ah. Dan oh. nu, live. Ja, live. een lied over schaatsen. Op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Niemand weet waarom. Dat is zo in de loop der jaren gegroeid. Maar op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Nu is er alleen in het dorpje waar mijn vrouw vandaan komt een ijsbaan waar men net de andere kant op schaast. Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet. Nu is er in Friesland een tocht waarbij men nog links, nog recht omschaast, maar 200 kilometer rechtuit. Dat noemt men de Elfsterentocht. Ik heb daar een lied over en het is natuurlijk in dit genre een open deur dat het succes van een lied afhankelijk is van de gradatie ellende. Zit er te weinig ellende in een lied, dan slaat het niet aan. Zit er daarentegen weer te veel ellende in, dan zegt men... ja, dat vind ik zo'n eigenaardig liedje, dat... Eh, Och, mee zegt dat niks. Nou, dat wil ik hier vanavond uitproberen. In het eerste couplet van de Elfstedentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks amusants te beleven. Vervolgens voer ik per couplet de ellende iets op. Net zolang tot ik aan de hand van uw reactie de juiste gradatie heb bepaald om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Nu zult u zeggen van, goh, maar wij zijn toch geen songfestivalpubliek? Nu, maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook wel niet zo groot. Het belangrijkste verschil is dat een schouwburgpubliek zichzelf hard overschat. Eerste couplet van Elfstedentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks te lachen. Steeds is weer als er vorst is, denkt de Fries vorst en controleert het water op de dikte van de korst. Koorts in elf steden, kan de tocht gereden? Het antwoord komt vanzelf van de Raad van Elf. De elf steden tocht zo verknocht aan Berenburg, Berenburg. Zie, dit is echt zo'n couplet waarvan je zegt, ja, wat moet ik daarmee? Daarvoor blijf ik niet uit huis. Voer ik dan vervolgens de ellende iets op. niet te veel, halftontje. En waarschijnlijk ook nog niet zodanig dat u zegt: Goh, wat heb ik een amusante avond. Opa Nota heeft de tocht ooit eens gemaakt. In al in een onderbroek en verder poedelnaakt. Ben speciaal vertrokken, klumde hij. Want ik ben al oud in een lange onderbroek en nog heb ik het koud, de Elfstedentocht in de bocht met Berenburg, Berenburg. Oh, niet echt, dat is geweldig, hè? Chibbe, Sjoerd en Wibben, die zouden het wel rooien Tjibbe, short en wippen die zaten mooi te klooien. Zijn in een wak gereden, volledig overleden. Zo heb je het over vriezen, zo heb je het over dooien. Zie je nou wel? verschil tussen het ene publiek en het andere publiek is echt niet zo groot. En nu vermoed ik dus dat dit de juiste gradatie is om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Maar je weet natuurlijk maar nooit wie weer schuld er wel een enorme klapper in het werkje. Dus laten wij voor alle zekerheid de ellende nog eenmaal iets opvoeren. Niet te veel, halftoontje, op gevaar af dat u zegt, ja, jammer dat hij dat doet, had voor mij niet gehoeven. Maar ja, weet ik dat, houd ik daar rekening mee voeren wij dus voor de laatste maal de ellende nog iets op. Hoe oh, heeft er zin in? <laughs> Overdooi gesproken in Wereldoorlog 2 werd hij vaak verreden, het weer zat vreselijk mee. Een koude oorlog, dat is waar, drie schaatsers voor een dood. Was toen niet zo'n bezwaar, het ging van de grote hoop. De Elfstedentocht, oh wat bocht, is Berenburg Ja. Dit is dan toch kennelijk al gauw zo'n couplet waarvan je zegt... had van mij niet gehoeven. zo'n couplet waarvan je al gauw zegt... god, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Weet ik dat, houd u daar rekening mee. Schrijven is schappen en zo schrijven we dus onze liedjes. Ja, we hadden het over schaatsen. We hadden het natuurlijk over de elf steden, toch? Ja. Kun jij een beetje schaatsen, Wim? Of? Uh, nou ja, ik kan, uh, ik kan wel een paar slagen maken. Alleen, nou, schaatsen, Nee, nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ik ben ooit begonnen met postboodschaatjes. Schaatsjes ben ik mee begonnen. Dubbele ijzers. Ja. Uh, <laughs> daarna radiaalbanden eronder, winterbanden, uh, sneeuwkettingen. Ja. En uiteindelijk kwam ik toch terecht op de Noren. Ja, ja. was dat niet een beetje overkill hoor je? Ja, heel erg. Daar wil ik het liever niet over hebben. Laat me liever een stukje muziek horen. Ja, eh, wat, wat gaat het worden? Jij, mag kiezen. nu. Mag ik kiezen? Oh, en dan weet ik. En eh, die zul je vast van niet klaar hebben liggen, denk ik. Dat is het nummer van Colin Hay. En Colin Hay is de zanger van... Uh, van Men at Work, de Australische band. Ja, hij kwam, hij, kwam hier laatst binnen. Ik zeg, hey, Colin. Ja, hey, zei hij. Ja, ja hij, is, van, hij is eigenlijk is hij, ja, hij is Australisch-Schots, hè, is die. En eh, dat hoor je ook wel aan zijn manier. Hij heeft ook een beetje een accent. Net als ik een heel klein lichtelijk accentje. Eh, je moet goed luisteren, wil je bij mij ook een accentje horen. Maar... Volgens mij kom je uit Amsterdam. Ja, ik ben echt, echt eh, een echt Amsterdammer. Ben je. Echt praat jij een beetje. Ja, hoezo. ja. Maar uh, Colin heen met, met het nummer... ja, ja, hoe heet het nummer ook alweer? Overkill. is mogelijk? I can get to sleep.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 Ghosts appear and fade away. Alone between the sheets only brings exasperation. It's time to walk the streets there's pretty lights, though there's little variation. It nullifies the night from overkill. Day after day, it reappears. Hey. Mooi nummer? Ja, mooi nummer, zeker weten. Goed zo. Eh, ik krijg ook allemaal telefoontjes nou. En ik, heb hem even op... Eh, eh, ik heb de honger er even afgehaald. Want dan word je overspoeld met de reacties. Dus als je het hebt over overkill, dan is dit overkill. Dan is overkill. Ja, dat is overkill. Ja. wat vind jij... heb jij je nog bemoeid met, met de kabinetsformatie? Want ze hebben nou ineens een doorbraak. Ik denk, daar ben jij vast bij geweest dan. Eh, nou, ik reed met mijn fatbike over het binnenhof. En, eh, Toch ik, weer met die fatbike? Ja, ja, ik moet me wel snel kunnen verplaatsen natuurlijk. Ja, ja, ja. En eh, ik hoorde op een gegeven moment glasgerinkel. En er schijnt iets door de ramen gegaan te zijn. waarschijnlijk die doorbraak waar jij het over hebt. Ah. Ik denk het. Maar vertel eens, wat is er doorgebroken dan? nou, ze, hebben het nu zover dat ze verder kunnen praten over de inhoud. Dat hebben ze, ze hebben het alleen nog maar gehad over de vorm. Ja. de vorm van de BH van, van uh, eh, Caroline van der Plas. Nou, de beste BH trouwens hoor. <laughs> maar dat bedoel je vast niet. Ja, nee, ja, oh, de vorm hè. Dus, dus eh, en hoe, ziet, eh, hoe zien de lippen van onze vriend Omzicht eruit? Die hebben ook een bepaalde vorm. Ja, nee, dat, eh, dat klopt. Volgens mij hebben ze dat weet je hoe hij, ja, als je goed kijkt, en dat maakt niet uit hoor. Ik bedoel, eh, we maken helemaal geen onderscheid of zo. Maar eh, je, ziet wel eens mensen met een, bijvoorbeeld met een hazenlip, zeg maar. En zich die heeft een een hazenlip. Een hazenlip, ja. <laughs> en ehm, hij is ooit naar Spanje geweest en sindsdien heeft hij een bijnaam. Oh, wat is dat? Dua Lipa. Dua, <laughs> Dua Lipa. Ja ja, goed. Maar eh, oké, ja. Nou, oké, de doorbraak. Ja. Ik ben toch wel benieuwd, eigenlijk. Ja, nou ja, eh, eh, we gaan het allemaal horen van Kim Putters natuurlijk. Want Kim die heeft natuurlijk zijn best gedaan om als formateur op te treden. En die gaat nou verslag uitbrengen aan de Tweede Kamer. Hebben die aan de telefoon nou, of niet? nee, ik, ik oh. heb... Nee, Hallo, met Putter. Ja. <laughs> Goedemorgen, hallo. Hallo, hallo. Nee hoor, dat was ik, eh, Willem. <laughs> Oh, ja, nou, dat was ik. erin, hè. Ja, ik doe hem prima na, hè. Kan ja, het is werkelijk... Ik denk, ja, is dat een wilde of wie is het nou? Ja, <laughs> ja. Nou, dit was dus eh, Kim Putters. Kim Putter, ja. Maar goed, uh, eh, ze gaan nu verder praten. En dan? Nou, ik wou met jou eens even hebben over die uh, tribute band to the Bee Gees. Ja. Die, die hebben gewonnen. Met eh, wat? Eh, nou, eh, de, de Battle of the Tribute Bands. Oh, ja, en hier moet ik, hier moet ik helaas jou in teleurstellen. Want ik heb dat nog nooit gezien namelijk. Ach, Willem. Nee. Het, is, het, het, lijkt een beetje op de film van Omer Willem. Ja. Maar, dan anders. Maar dan anders, weet je. ja, nee, zo doe. Ja. Nee, ik heb er heel weinig van gehoord, maar was het wat? fantastisch. Nee, ja? echt, echt. Nee, nee, joh. Als jij zegt fantastisch, dan geloof ik je. Nou want, ja jongen heeft ook echt dat, eh, dat, dat eh, kopstemmetje, zeg maar. Hè? Dus die, die, kan, eh, ja, die kan die Barry Gibbs op mooi imiteren. Ja. En voor de rest moet ik eerlijk zeggen, Willem, vond ik het, vond ik het een tragedy. Een tragedy. lijkt een tragedie meer. Het is... Hoe, hoe, je eh, het ook weet of hoe je het ook keert. Ja, Dan kan iemand hoog, hè, die Barry Gibb, hè? Ooit een grapje van, want hij zei, nou, I started the joke. En, eh, maar ja, de, hele wereld, uh, eh, die lachte natuurlijk, hè? De hele world. <laughs> Ja, ja, dat, ja, was, dat was om mij Robin die dat zong, toch? Ja, dat zongen ze met z'n drieën natuurlijk. Want ja. die jongens die konden één ding konden ze niet, dat was tekst onthouden. Met elkaar, met z'n drieën hebben ze dus gewoon één tekst ja. onthouden. Ze zong het ene stukje, het andere stukje weer en dan derde stukje. <laughs> Ja. de Bee Gees, lijken die nou een beetje op de groep of is dat weer een heel ander groep? Nee, nee, nee. De, de, de, Bee Gees... staat ik hartje over? staat ja, ik over ja, praat zo zacht. Ja, even een strot. Ja, ja, heel fijn. Berry, sorry jongen. <laughs> Sorry jongen, nee, maar de, de Rubettes, eh, daar zit weer een verhaaltje aan vast. Ja. Dat, eh, eigenlijk was dat een beetje een uh, nepgroepje, hè? Want? Nou, de zanger van de Rubets, dat was namelijk niet degene die je hoorde. Want degene die je hoorde, dat was Paul da Vinci. Paul da Vinci was dat mannetje met dat hele hoge stemmetje. Met, wat weet jij toch nou ook Ja, sorry, ik kan er niks aan doen. Maar die zanger van de Rubets, die, die kwam helemaal niet zo hoog. Lang niet. Nee. En Paul da Vinci, die heeft op de achtergrond... heeft hij dat hoge stukje ingezongen. Dus dit is weer echt weer zo'n verhaal, net als met Meat Love...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 Bijna, bijna, bijna, bijna, bijna. Mijn vingers! Ja, luisteraars, we zagen de week door en ik doe het vanochtend en dat vind ik heel gezellig. Eh, samen met mijn uh, radiomaatje en vriend eh, Willem Bruis. En Willem, leuk dat je eventjes binnenvalt met je petbike. Joh, je zegt, Nou, maar wat, wat ik nou erg vind, die, die fan met die zaag, die gaat nu door mijn frame heen. Wat ben je nou allemaal aan het doen, man? Nee, ik wacht, wacht, wacht even hou op. Nou, hij luistert wel meteen. Nou, gelukkig. Nou ja, pleister erop en doet het weer. Zo, ja. Ja. Ehm, maar we schieten al op, joh. Het is bijna negen uur. Nou, dat wou ik net zeggen. Dus, dus we, eh, gaan, eh, oh. we, gaan, we gaan eruit met een, met een strijkje. En misschien kun jij het even plechtig uh, volkletsen, Willem. En de nu gedicht van Anoniempje uit Zandvoort. Hallo Willem. Je vroeg een gitaar en een golfspel. Wat denk je wel?